Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de metro in Sint-Petersburg zijn zeker negen doden gevallen... bij een explosie in een groot station in het centrum van de stad. Er zijn twintig gewonden. Eerder werd gesproken over tien doden en vijftig gewonden... maar dat bleek niet te kloppen. Ook is het nog niet duidelijk of er sprake is van een terreuraanslag. De Russische autoriteiten spraken daar eerder wel van... maar houden nu weer een slag om de arm. Badahari heeft zich bij de gevangenis gemeld om de rest van zijn celstraf uit te zitten. De kickbokser werd in 2015 veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor een aantal geweldsdelicten in het Amsterdamse uitgaansleven. Een deel van zijn straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Omdat door een uitspraak van de Hoge Raad zijn veroordeling onherroepelijk is geworden, moet hij nu ook de resterende zeven maanden zitten en 45.000 euro schadevergoeding betalen. Vier jongens hebben zich bij de politie gemeld omdat ze dit weekend betrokken waren bij de mishandeling van een homostel in Arnhem. Het zijn drie jongens van 16 en een jongen van 14. De politie had eerder al twee verdachten opgepakt van 14 en 20 jaar. De slachtoffers liepen na een avondje stappen hand in hand over straat. Ze werden uitgescholden door een groepje jongens en aangevallen met een betonschaar. In België hebben honderden mensen gedemonstreerd bij het omstreden slachthuis in Tielt. Ze willen dat het varkensslachthuis definitief gesloten wordt... of de garantie dat de wantoestanden stoppen. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights ging eerder undercover... en maakte een video waarop te zien is dat varkens door medewerkers zwaar mishandeld worden. De Vlaamse regering heeft het bedrijf direct daarna gesloten. De eigenaar vecht die sluiting nog aan bij de Raad van State. Het weer. De komende uren trekken de meeste wolken weg en is het vrij zonnig. Later vanavond en vannacht kan lokaal een mistbank ontstaan. Morgen af en toe zon. In het westen vooral smiddags kans op lage bewolking. Het wordt 13 graden op de Wadden en lokaal 17 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de meeste plaatsen verloopt de avondspits normaal, maar bij Rotterdam niet bepaald. Daar zijn problemen op de A29. De weg is zojuist vrijgegeven, dat dan weer wel, van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Maar voorlopig nog file rijden tussen het Vaanplein en de afrit Numansdorp. 14 kilometer. En de alternatieve route via de A16 is ook helemaal vastgelopen van Rotterdam naar Breda. Zeker een half uur extra tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug. De andere files die wat meer vertraging geven. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en de Meern. 9 kilometer. De A16, nee, nou, die heb ik al gehad. De A44 Amsterdam-Den Haag. Een kwartier vertraging bij Wassenaar. En de N207 Bergambacht-Alfa aan de Rijn. Tussen Haastrecht en Moordrecht.